NOS nieuws van 9 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. In de jaarbeurs in Utrecht wordt een noodopvang ingericht... voor de opvang van enkele honderden vluchtelingen. De eerste arriveren vanavond. Ook in Haarlem komt opvang. Vluchtelingen worden daar opgevangen in de Koepel... een voormalige gevangenis die nu leeg staat. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept alle gemeenten op mee te werken... aan de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsstatus. Volgens de VNG komen er op dit moment duizenden oorlogsvluchtelingen per week naar Nederland en de asielzoekerscentra raken overvol. Het gaat om tijdelijke huisvesting voor mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, maar voor wie nog geen geschikte woonruimte is gevonden. De VNG roept gemeenten op om deze mensen tijdelijk onder te brengen bij particulieren, in een kerk, in een bedrijf of bij particuliere organisaties. Apple heeft alleen al aan de iPhone de afgelopen vijf jaar in Europa 9 miljard euro extra verdiend. Dat deed het concern door te schuiven met geld tussen dochterbedrijven in verschillende landen en daardoor veel belasting te ontduiken. Dat schrijft het Duitse blad Die Zeit op basis van eigen berekeningen. De laatste tijd, de laatste jaren is er op deze vorm van belastingontduiking steeds meer kritiek. Ierland heeft vorig jaar een wet aangenomen waardoor het ook voor bedrijven die al bestaan, zoals Apple, vanaf 2020 niet meer mogelijk is om zo te werken. Nederland heeft zich ontworsteld aan de economische crisis, maar het gaat nog niet goed genoeg. Dat was vandaag op Prinsjesdag de boodschap van de regering. Minister Dijsselbloem zei bij de aanbieding van de miljoenennota dat de werkloosheid te hoog is en te langzaam daalt. Het kabinet hoopt dat er meer banen komen als de lasten worden verlicht. Door het loslaten van de nullijn voor ambtenaren gaat het inkomen van koning Willem-Alexander dit jaar omhoog van 823.000 naar 854.000 euro. Volgend jaar stijgt het verder. In twee jaar tijd krijgt hij er 43.000 euro bij. Het inkomen van koningin Maxima en dat van prinses Beatrix gaat ook omhoog, blijkt uit de begroting. Het weer langs de kust waait het stevig, soms stormachtig... met windstoten tot 85 km per uur.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 Welkom bij ZFM Jazz. Vandaag gepresenteerd en samengesteld door Peter den Boer. We gaan luisteren naar jazz, vocalisten, solisten, weetjes, nieuwtjes, tips, informatie... muzici uit binnen- en buitenland. Kortom, hartelijk welkom op deze zondagmorgen bij ZFM is een van de langstlopende programma's van uw eigen Zandvoortse omroep ZFM. Wij begonnen zoals altijd, althans ik begon zoals altijd... met het immer actieve trio Mulder en Mulder... How do you like your ex in the morning? En we gaan nu ehm, gelijk over, maar naar iets heel anders. Tony Bennett, Anything Goes. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking. not a great romancer. I know that you're bound to answer when I propose. just a silly jiggle En de mooi aangeblazen toon en de fantastische gitaar pick-ups. Wel, het is een, eh, een heel bijzonder kwartetje. Zoet Synth op de tenor. Buddy Rich op de drums. Die we eigenlijk alleen maar eh, kennen van de big bands. Buggy Pizzarelli op de gitaar. Buggy Pizzarelli, de vader van de grote jongen eh, John Pizzarelli die we straks gaan horen. Die eh, in zijn vader voetsporen is getreden als eh, gitarist, maar dan ook nog als zanger. En Milt Hinton op de bas. Doet Sims, die staat in de jazzwereld bekend als iemand die van nature een ontzettend mooie toon heeft... en daar niks voor hoeft te doen, alleen maar die straks aan zijn mond te zetten. En Pizzarelli, die heeft zowat met de hele wereld gespeeld. Ik ga nog één stukje laten horen van dit kwartet. En dat is Honeysuckle Rose. Somewhere in Sahara. De Pasadena Roof Orchestra. Een orkest dat alweer 40 jaar geleden is opgericht. Nog steeds aan de weg timmert. En heel consequent op een fantastische manier de muziek uit de jaren 20 op de plaats zet. En in concerten laat horen. De jazzmuziek en de opnames en de cd's... die zijn eh, altijd verrassend... En dat komt ook omdat er eh, allerlei dingen worden bedacht en uitgevonden. Vaak ook door de muzikanten zelf eh, als producer. In dit geval Jan Menu, die we kennen van eh, vele opnamen. Jan Menu, de saxofonist, als begeleider van Gretje Kouwveld. Die heeft een cd geproduceerd waar hij ehm, alleen een zanger en een gitarist bij elkaar heeft gezet. Maar daar ook nog een hele speciale begeleiding heeft bijgedaan. In dit geval de fantastische Belgische accordeonist Ronnie Verbiest. En ik heb dan over het eh, duo Hartog en Martini. Hartog IJsman zingt, Wolf Martini speelt gitaar. En in dit geval meneer Ronnie Verbiest op het accordeon. En we gaan luisteren naar een compositie in die heet Time. Ha ha ha. Johnny Verbiest hoorden wij. En nu nog een stukje vocaal Hartog en Martini, A Night in Tunisia. The moon is the same moon above you A glow with a cool evening light But shining at night in Tunisia. Never does it shine so bright. The stars will glow in the heavens, but only the wise understand. Shining at night in Tunisia, guide you through the desert sand. Words fail to tell a tale too exotic to behold. Every night is a deeper night in a world ages old shadows of the day seem to vanish And the ending of day brings release It's a wonderful night in Tunisia Where the nights are filled with peace begin, shake a bang, took a big angle, but don't Words fail to tell a tale too exotic to behold. Every night is a deeper night, and a world ages old. The cares of the day seem to vanish. The ending of day brings release. A wonderful night in Tunisia, where the nights are filled with peace. Ja, we horen een big band. En we horen... We denken te horen dat we het wel een beetje herkennen. Maar wat is het dan? Nou, het is Glen eh, Glenn Miller. En ik ben blij dat ik uh, deze cd heb... waar eh, stukken op staan die je eigenlijk nooit hoort... bij het orkest van Glenn Miller. Dat het is natuurlijk altijd In the Mood of Texudo Junction. En dit is een, een verademing... want natuurlijk heeft die band ook prachtige dingen gedaan. De vaste luisteraars weten dat ik probeer om altijd één stukje te draaien... dat een, eh, een compositie is van een klassieke componist... in dit geval Frans Lehár, gespeeld door een, eh, een big band. En dat gebeurt door de band van Glenn Miller. En dat is het nummer Vidia. Onze jazz kent een eh, rijke geschiedenis. Maar België heeft ook een rijke jazzgeschiedenis. En ik heb een eh, aardige opname van Toets Tielemans met zijn kwartet. Een van zijn eerste opnamen ooit eh, gemaakt in België. En dat is een opname uit 1951. En daar horen wij Toets Tielemans in een eh, oude stijlstukje. Toen Simons op de harmonica, Billy de Smet op het orgel... Jean Warland op de bas en Rudy Frankel op de drums. En we gaan luisteren naar At the Darktown Strutters Ball. Toets is eigenlijk nog een beetje... Eh, met één been in, het, eh, in de, in de muzettenwereld... en eh, laat zijn kunstjes horen. En heeft zich later dan ontwikkeld tot de onwaarschijnlijk fantastische muzikant die hij geworden is. Toen was hij al virtuoos. Leuk om te horen, zo'n opname uit 51. Ik ga nog iets laten horen uit de Belgische scene. Dat is een, het orkest van Jack Sels, tenorsax. Lou Bennett op het orgel. Net was het eh, een Hammond-orgel. En eh, volgens mij is het nu een, uh, een ander orgel. Hm. En Philip Katrien, die nog steeds heel veel speelt op de gitaar. En Oliver Jackson op de drums. En we gaan luisteren naar het nummer... On Stage. Thank you. like a doesn't seem so rich. Seems to me you've changed the tune we used to sing. Like the bossa nova, love should swing. We used to harmonize, two souls in Cause you forgot the melody Our hearts would always croon And so what good's a heart That's slightly out of tune Tune your heart to mine The way it used to be Join with me ken die stem, ik ken die stem, hoor je in de huiskamer. Ja, Doris Day, hadden we toch weer niet verwacht. Slightly out of time, desafinado. Het loopt al eh, tegen elven luisteraars. En in menig gezin wordt er nu gezegd en overlegd en gevraagd... wat gaan we doen? Nou, dat is natuurlijk niet, wat gaan we doen vanmiddag? Dat is natuurlijk niet moeilijk, want we gaan met z'n allen in optocht. Het kan toch niet anders naar eh, de krocht... waar Scott Hamilton gaat optreden. Een fantastisch moment om eh, een grote muzikant te horen. Prachtig begeleid in de gebouwde Krocht. Voor een vriendenprijs, had ik maar zeggen. Ongelooflijk hoe ze het steeds meer weer voor elkaar krijgen. Om daarvoor een eh, klein bedrag grote jongens uit de jazz te laten horen. Dus vanmiddag om half drie na Scott Hamilton een prachtig optreden bijvoorbeeld al. Wie dat niet kan, wil of mag... die kan vanmiddag ook nog naar Grand Café Vreeburg in Bloemendaal... waar eh, Hans Keunen trio optreedt met ehm, eh, gasten. En daarnaast is nog in Hoofddorp in de beurs... een gelegenheid voor muzikanten. Neem je instrument mee. Jazz Sessions... onder leiding van Thomas Kwakenaat. Nou, genoeg te doen zou ik zeggen. En het is nu tijd om eh, te luisteren naar een bijzondere opname... in de serie van Muzikant 1 maakt een cd met Muzikant 2. In dit geval is het eh, een, productie van Lionel Hampton... die Woody Herman heeft uitgenodigd... die we natuurlijk bijna altijd maar kennen van de big band... en die nu... Eh, solo speelt bij een eh, quintet... waar Lionel Hampton, Lionel Hampton ook in meedoet. Aan de piano Roland Hanna, aan de bas de eeuwige... altijd zuivere en steady spannende George Mraz... Richie Pratt op de drums... en Candido die speelt op de conga Al Alcayola op de gitaar. En we gaan luisteren naar Rose Room.